Die is bedoeld voor mensen die vorige week de eerste prik niet hebben gehaald... dus voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar... en voor huisgenoten van zuigelingen tot 6 maanden. Volgens de GGD zijn er veel vragen binnengekomen van ouders die bijvoorbeeld door ziekte de eerste vaccinatieronde tegen de Mexicaanse griep hebben gemist. Staatssecretaris Huizinga van Verkeer trekt 64 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van binnenhavens. Het geld is bedoeld voor ruimere kades en betere bereikbaarheid. Eerder investeerde Huizinga al 27 miljoen in de binnenhavens. Het extra geld komt uit het potje dat bedoeld is om de economische crisis te bestrijden. De Enschedeze studenten die haar twee baby's vlak na de geboorte heeft gedood... is veroordeeld tot anderhalf jaar cel en tbs. Volgens de rechtbank van Almelo is er sprake van kinderdoodslag en niet van kindermoord. De 24-jarige studenten doodde in 2006 en in 2008 haar pasgeboren zoontjes. Volgens het Pieter Baancentrum heeft ze een borderline stoornis en moet ze langdurig worden behandeld. In München is het proces tegen John Demjanjuk begonnen. Dat gebeurde met bijna anderhalf uur vertraging omdat er 200 journalisten op af waren gekomen. In de rechtszaal is maar plaats voor 68 verslaggevers. Demjanjuk wordt verdacht van oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog. Hij zou als bewaker in het vernietigingskamp Sobibor hebben geholpen om bijna 30.000 Joden naar de gaskamers te brengen. Deze maand is de op één na zachtste novembermaand geworden sinds 1901. De gemiddelde temperatuur in de beeld was volgens het KNMI 9,5 graad, ruim 3 graden hoger dan normaal. Alleen november 1994 was zachter. Toen was het ongeveer 10 graden. Het heeft deze maand ook veel geregend. Er viel ongeveer 118 mm neerslag tegen 82 mm in een gemiddelde novembermaand.